Ruim 40 andere hoogbejaarde bewoners van het verzorgingshuis zijn opgevangen in een kerk. De meesten brengen de nacht door bij familie. Sommigen slapen in een verpleeghuis in de buurt. De brand in Dirkshorn brak rond 10 uur uit en was vrij snel onder controle. Rio de Janeiro mag de Olympische Spelen van 2016 organiseren. Rio kreeg 66 stemmen. De andere stad die was overgebleven in de laatste ronde, Madrid, kreeg er 32. In de eerste en tweede stemronde waren Chicago en Tokio al afgevallen. Eurocommissaris Kroes heeft de termijn verlengd waarbinnen minister Bos onderdelen van ABN AMRO of Fortis moet verkopen. Dat moet nu op 19 oktober zijn gebeurd. Eurocommissaris Kroes geeft geen toestemming voor een fusie van ABN AMRO en Fortis als er geen onderdelen worden afgestoten. Dan zou de combinatie volgens Kroes een te dominante positie krijgen op de zakelijke markt. In Utrecht zijn de Gouden Kalveren uitgereikt, de prijzen van het Nederlands Filmfestival. Grote winnaar was de film Nothing Personal met vier kalveren, waaronder die voor beste film. De 16-jarige Martijn Lakenmeijer werd uitgeroepen tot beste acteur voor zijn rol in Oorlogswinter. Hij is de jongste winnaar ooit. Actrice Rivka Lodijzen kreeg een kalf voor beste actrice. Nederland geeft een half miljoen euro noodhulp aan de slachtoffers van de aardbeving op Sumatra. Het geld gaat naar het Indonesische Rode Kruis. De Indonesische autoriteiten schatten dat nog zo'n 3000 mensen onder het puin van de aardbeving op Sumatra liggen. Verenigde Naties melden dat zeker 1100 mensen zijn omgekomen, maar dat aantal zal zeker nog oplopen.